Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Israël weet nog niet 100% zeker dat Hamas-kopstuk Mohammed Dijf vandaag is gedood in de Gazastrook. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op zijn eerste persconferentie in maanden. Netanyahu benadrukte dat Israël alle Hamas-leiders te grazen zal nemen, wat er ook gebeurt. Volgens Israël was Dijf het doelwit van de luchtaanval vandaag op een tentenkamp in de stad Gaan in het zuiden van Gaza. Het aantal Palestijnse doden bij die aanval is inmiddels opgelopen naar 90. Daarnaast raakten 300 mensen gewond. Sekstherapeut en tv-persoonlijkheid Ruth Westheimer is overleden, melden Amerikaanse media. zoals beter bekend als Dr. Ruth. Westheimer predikte in veel boeken, tv-programma's en met bordspellen... dat mensen vaak veilig en creatief seks moesten hebben. De openheid en humor waarmee ze dat deed maakte haar geliefd. Westheimer las naar eigen zeggen op haar tiende stiekem met huwelijkshandboek over seks... dat haar ouders in een kast hadden verstopt. In Israël diende ze als militair en in Parijs studeerde ze psychologie. Ruth Westheimer eh, was 96 jaar. De internationale wielerrennersvakbond CPA dient een klacht in tegen de man die bij de Tour de France vandaag chips gooide in het gezicht van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Het incident gebeurde op de slotklim naar de Pla D'Adet. De voorzitter van CPA, Adam Hansen, heeft op X juridische stappen aangekondigd. Hij noemt de actie respectloos. En die vonden Kolderweijer stopt met het publiceren van zogenoemde news over bekende Nederlanders via haar betaalde roddelkanaal op Instagram. Dat heeft ze op dat sociale medium aangekondigd. Kolderweijer schrijft dat er geen nieuwtjes meer op het kanaal zullen verschijnen en dat alle incasso's zijn stopgezet. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden nog enkele buien. Morgen geregeld zon, ook dan in het noorden bewolking en soms regen. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting Zaanstad.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 Je het hier op CFM Zandvoort. Een hele goede avond. dream wasn't crafted to be pornographic. Decency started from the crib plus kids. Don't need to hear all of that on a rap. The strength of my vibe placed chubs on the map, cause authority, seniority goes off me. My staff gives autograph, plus gives up laughs. lives across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. Playing all the hits, all the hits on CFM's Nightwalk. Ain't got no call. Ain't Ain't Ain't Ain't got got got got no no no no call. call. call. call ain't got no bone, ain't got no bone, ain't got no bone, ain't got no bone, ain't got no bone, ain't got no bone, ain't got no bone, ain't got no bone, ain't got no bone, ain't got no bone, I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends Ain't got no nothing. Ain't got no water. Ain't got no air. Ain't got no smoke. Ain't got no chicken. Ain't got no water. Ain't got no love. Ain't got no fear. Ain't got no God. Ain't got no wine. Ain't got no money. Ain't got no. van David Pang. Samen met KPD, een plaat die hij volgens mij elk jaar opnieuw uitbrengt. Dat was uh, Ain't Got No. Een voor muziek van Angelo Ferreri met Smiles Like That in de Riff Tracksource Exclusive Mix. En die mix is speciaal gemaakt voor, uh, voor Tracksource. En als je denkt van wat is Tracksource? Nou, de Engelse versie van Beatport. Dan kan je muziek eh, kopen. En ja, de meeste DJ's die kijken daarop. en dan kopen ze hun tracks. Dus, en wij halen onze muziek daar ook vandaan. Dus dan weet je dat weer. Zie je, we hebben voor tijd voor een beetje shownieuws. Nicki Minaj die heeft eh, vorige week zondagavond op het laatste moment een optreden in Roemenië afgezegd. De rapper zou optreden op het Saga Festival in Boekarest... maar heeft van haar veiligheidsteam het advies gekregen om het optreden te annuleren heeft allemaal te maken met aangekondigd eh, aangekondigde protesten. Die maandag zijn aangekondigd voor een nieuwe BTW-regels. Dus ja, ze wil graag veilig thuiskomen bij, uh, bij zo'n lief. Dus eh, ja, dus heeft ze het geannuleerd. Snap ik helemaal, hè. Zeker in Roemenië, Boedapest. Het is allemaal een beetje... Ja, kan er heel gevaarlijk zijn. En ander nieuws, triest nieuws. Zanger Pino D'Angio is vorige week zaterdag op 71-jarige leeftijd overleden. D'Angio was vooral bekend om zijn nummer Mikola Idea... waarmee hij in de jaren 80 wereldhits en als je denkt van, nou, ken ik helemaal niet. Was voor mijn tijd. Dan moet je even googlen. En dan eh, denk je van, hé, hey, dat plaatje komt je geheid bekend voor. Want er zijn regelmatig remixen van gemaakt. Volgens familie overleed de zanger na kort ziektebed. Hij was getroffen door een ernstige ziekte die hem binnen enkele weken heeft verslagen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. En Taylor Swift, die, eh, die stond in de bomvolle Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En eh, vele fanatieke Swifties eh, legden kilometers af voor hun idool. En staan met alle liefde urenlang in de regen nog wel te wachten op de concerten. Nou, ik heb in de wandelgangen al daar gehoord tijdens een van de concerten van Taylor Swift. wat echt mooi was. Het was een heel mooie, hele mooie show. Een hoop geld erin uitgegeven. En dan denk je van, wij klagen over de prijs van de kaartjes in Nederland. Nou, Zelfs Amerikanen komen naar eh, Nederland toe om dit concert te bewonderen. Want in Amerika, zo schijnt het, hebben we dan gehoord van de Amerikanen... schijnt het 400 eh, dollar te kosten voor een ticket. En dat schijnt de goedkoopste ticket te zijn. Dan sta je gewoon midden op een grasveld. En eh, voor 400 eh, dollar. Dus ja, ik vraag me dan af van eh, wat kost een ticket? Je moet een hotel boeken, maar uiteindelijk is het toch blijkbaar goedkoper... dan dat je in Amerika naar een concert gaat. Dus, maar ja, ze hebben er voor alles voor over om Taylor Swift te bewonderen. En dat gewoon in Nederland, terwijl ze gewoon eigenlijk in Amerika ook te bewonderen was. En in andere landen natuurlijk. Zie je, we hebben antwoord genoeg gelul. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen HP Vince en Chuck Roberts met Jack Had a Groove. Alweer een nieuwe remix, ja. Maar eerst hoor je je muziek van de Blast Madonna met Count on My Love. Now it's not a problem if you want me. Now it's not a problem if you can. Now it's not a problem that you're lonely. Now it's not a problem. stage, DJ Mario Zanfort. Jack had a groove, and from this groove came the groove. radio show, The Nightwalker Main Stage. Ja, dat was muziek van Mike Miltray. A Tough Luck. En daarvoor horen we H.P. Vince en Chuck Roberts met Jack Had a Groove... in de Maurizio uh, eh, Basolotta remix. CFM antwoord. het is zaterdagavond 13 juli. En we gaan eens even kijken wat voor leuke feesten allemaal gaande zijn op deze zaterdag. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Het gebeurt allemaal natuurlijk in de Escape. En eh, voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up is in handen van onze eigen Zandvoortse Raimundo. Oftewel Raymond, hè? Raymond Teunissen. En vanavond heeft hij meegenomen Dastic, Praia del Sol en de MC is Me. Vanavond dus wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we doorlopen komen we bij eh, Club Air. Daar is vanavond afgekorte Throwback. Begint eh, ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Dat is R&B en hiphop. En voor meer informatie check de website eh, afgekort thrwbck.nl of air.nl. Daar vind je ook al die informatie. En nog een wekelijks feestje in de Melkweg. Iedere zaterdag is Encore. En vanavond Encore X Rap Moons. En eh, normaal gesproken rond de klok van middernacht. Maar vandaag blijkbaar om 11 uur begint het al. Tot 5 uur in de ochtend. Eh. dat is de Home of Hip Hop en R&B. Dus eh, en voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven. akkoordamsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je ook al die informatie. En had ik nog een feestje op de lijst staan. Ik, eh, ik ben hem nu even helemaal kwijt. Dan moeten we eventjes eh, snel gaan zoeken. Ja, moet je het wel goed schrijven natuurlijk. Anders, eh, anders snapt de computer er helemaal niks van. Nick, Jongens, beetje sneller typen. Vandaag om 1 uur begonnen. Het jaarlijks feestje wat elk jaar weer terugkomt... Electronic Picnic Festival 2024. Het werd begonnen om 1 uur, duurt tot vanavond 11 uur... in het Leegwaterpark in Purmerend. Dat is eh, vlakbij het zwembad. Ja, eigenlijk eh, steenworp afstand van het zwembad. Electronic Picnic. En eh, voor meer informatie check de website electronicpicnic.nl. Ik was er vandaag de hele dag aanwezig. En wie heb ik allemaal gezien? onder andere Party Squad, Eric E., Reiner Benor, Roog, Team Rush Hour... Jeroen Post, Sleazy Stereo, Donna Grandi, Dr. Roots, Freestyle Maniacs, eh, DJ Jean heb ik ook gezien. En DJ José. En voor meer informatie checken we de website electronicpicnic.nl. Daar vind je al die informatie. Dus eh, het is vanmiddag om 1 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond. En ik ben er elk jaar weer aanwezig. Electronic Picnic eh, in het Leegwaterpark in Purmerend. En tot zover ook de party update. Terug naar de muziek. Nu hoor je op de radio Da Funky Junkies en Raffaello Ziel van Lino met Jack in the Jazz. Everybody, everybody, I think I tried to do it as a You start to weed out the waste. And there's nothing but just this. Right. You're doing it. She does it. He does it as an actor. Dan luister je naar de muziek van eh, Nick Curly met You. En daarvoor Stranger Danger. Nu zingen eh, Tobarus uh, Moselle met Found House in de markt Farini uh, remix. Het wordt even tijd voor uh, de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair? In de clubs, op de radio, op de streams en natuurlijk op de outdoor festivals. En deze week op 10, Prospa met Motions. Op 9, Azari, Il en Max D met Reckless 2024. Op 8 deze week Blondies, KQ eh, en Chloe Page met The Cure. Op 7 Curtis Mayfield met Move On Up in de Mark Knight remix. Gaan we misschien zo nog even draaien. Op 6 deze week Odin, Fatso en uh, eh, Papi uh, eh, Baskamp met Tell Me What You Want. Op 5 Sam Jacobs en Techman met Blueberry. Op 4 Disclosure met She's Gone, Dance On. Dat verwacht hij deze week al op 1 stond, maar blijkbaar nog net niet goed genoeg. Op 3 deze week Paul Show met Pick Up The Phone. Nou, met Nate Dog. En dat betekent dat we nieuwe nummer 1 in de Nightwalk Want eh, uh, Show met Pick Up The Phone Stond vorige week nog op nummer 1 in de Nightwalk 10. En deze week op 3. Nee, op deze week op 2. Dat moet ik zeggen, we zijn al bij 2. Op 3 natuurlijk de plaat van vorige week op de nummer 1 in de Nightwalk 10. Deze week op 2 ook een plaat van Paul Hun nieuwste, Too Cool To Be Careless. En deze week op 1 een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Het is Marlon Hofstad, Fischer en eh, DJ Daddy Trash. met It's That Time. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. It's That Time. advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. so high only on the Nightwalk main stage. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Late in de Junior Extended eh, Remix. En daarvoor horen we Alok en Jess Clay met Summer's Back. dat is natuurlijk eh, een nieuwe plaat, maar de muziek, als je goed luistert, Bring It Back. Dus hebben we daar even een, eh, een, een, kleine tekstaanpassing bij gedaan. Maar hij is, hij is leuk. Hij klinkt wel rustig, een beetje meer voor de vooravond. Maar ik moet zeggen, ik vind het een leuke plaat. Summer's Back. En ja, tot zover het eerste uur van de Nightwalk alweer vliegt voorbij. Nog eh, een paar minuutjes te gaan. En dat betekent nog even lekkere muziek. Zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En uh, straks het laatste uurtje. Vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Maar voor nu nog even muziek voor het eerste uurtje. Wat dacht je van DJ Maas met Get Busy on Him? En misschien nog zometeen uh, Curtis Mayfield... Uh, nummer 7 uit de Nightwalk 10... met Move On Up in de Mark Night Extend. Dat ik zeg tot zometeen na de break. I get busy on him. funk and all that Get junk. busy on them. Back the funk, freak the funk, hype the funk, swipe the funk and all that junk. Now I'm back the funk, freak the funk, hype the funk, swipe the funk and all that Get junk. busy on them. Back the funk, freak the funk, hype the funk, swipe the funk and all that junk. Now I'm back the funk, freak the funk, hype the funk, swipe the funk and all that Get junk. busy on them. Back the funk, freak the funk, hype the funk, swipe the funk and all that junk. Now I'm back the funk, freak the funk, hype the funk, swipe the funk and all that Get junk. busy on them. Back the funk, freak the funk, hype the funk, swipe the funk and all that funk, swipe the funk, and all that.